Twee uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Boeren en tuinders die in de problemen komen door de Russische boycott... kunnen binnenkort arbeidstijdverkorting aanvragen voor hun personeel. Verder wil het kabinet dat er een garantstelling komt... waardoor bedrijven in de problemen toch een lening bij de bank kunnen krijgen. Staatssecretaris Dijksma komt vanmiddag met een uitwerking van de plannen. Volgens haar is de landbouw de motor van de economie waar banen behouden moeten blijven. Het kabinet heeft niet gesproken over financiële steun voor de agrarische sector. Daar wordt komende week in Europees verband een besluit over genomen. Het Rode Kruis neemt op de Russisch-Oekraïnse grens het hulpconvoi voor inwoners van Lugansk over. De ruim 200 vrachtwagens gaan naar een basis van het Rode Kruis in Oost-Oekraïne. Daar worden ze leeggehaald, heeft een woordvoerder van het Rode Kruis ter plaatse gezegd tegen een verslaggever van de BBC. Volgens hem gaan alleen de chauffeurs mee de grens over. Russisch beveiligingspersoneel moet achterblijven. Het konvooi staat sinds gisteren in de buurt van de Oekraïnse grens. Tientallen Oekraïnse grenswachten controleren sinds vanochtend de lading. Ze worden bij hun inspecties begeleid door vertegenwoordigers van de OVSE en het Rode Kruis. Wanneer de vrachtauto's richting Lugansk vertrekken is onduidelijk. De ambtenaar die deze week schreef dat terreurbeweging IS eigenlijk een zionistische samenzwering is, keert niet terug in haar oude functie. Dat heeft minister Opstelten gezegd. Ontslag is niet uitgesloten. De ambtenaar Jasmina Haifi schreef op Twitter dat IS niets met islam te maken heeft, maar een vooropgezet plan is van zionisten die de islam willen zwart maken. Haifi werd dezelfde dag nog geschorst. Ze was projectleider bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ze was niet de goede vrouw op de goede plek, zegt Opstelten. Dan het weer, steeds meer buien met kans op onweer en hagel. Het wordt een graad of 20. In het weekend blijft het wisselvallig. Het is dan zo'n 19 graden. Dit was het NOE. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Gooimeer en Naarden 2 kilometer. Verderop tussen Laren en Eembrugge 4. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 3. En tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 6. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2. A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Knoopend Raasdorp en Knoopend De Hoek 2 kilometer.